Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Israël gaat een inreisverbod instellen voor buitenlanders... in een poging de verspreiding van de nieuwe Omicron-variant van het coronavirus te stoppen. De maatregel gaat zondagnacht in en duurt in principe twee weken. Israël is het eerste land dat zijn grenzen volledig sluit vanwege de nieuwe virusvariant. Ook heeft Israël besloten om mobiele telefoons van geïnfecteerde Israëliërs te gaan trekken... om te achterhalen waar iemand is geweest en met wie die persoon in contact is geweest. In Israël is één besmetting met Omicron vastgesteld. Zeven andere besmettingen worden nog onderzocht. De Omicron-variant van het coronavirus is vermoedelijk ook aangetroffen in Nederland. Het RIVM heeft de positieve corona-uitslagen van een groep reizigers onderzocht... die eergisteren terugkeerden uit Zuid-Afrika. 61 passagiers testen positief. Bij sommigen is vermoedelijk de Omicron-variant gevonden... maar aantallen kan het RIVM nog niet geven. Daarvoor is meer analyse nodig. De 61 reizigers zitten in isolatie in een hotel op Schiphol of ze zitten thuis. De GGD's willen dat iedereen die sinds maandag is teruggekomen uit Zuid-Afrika zich laat testen. Het gaat in totaal om zo'n 5000 mensen. In een toespraak op de staatstelevisie heeft de leider van de Taliban-regering de Afghaanse bevolking opgeroepen om dankbaar te zijn voor de machtsovername. Mullah Mohammed Hassan Akhund zei dat de huidige problemen in Afghanistan, zoals de hongersnood en de werkeloosheid, zijn veroorzaakt door de vorige regering. Hij riep de internationale gemeenschap op om zo'n 9 miljard dollar aan bevroren banktegoeden in het buitenland op te heffen. Sinds de machtsovername afgelopen zomer verkeert Afghanistan in een diepe crisis. Volgens de Verenigde Naties leidt zo'n 95% van de bevolking honger. Het weer. Vannacht blijft het bewolkt. Lokaal kan er regen of natte sneeuw vallen. De temperatuur schommelt rond het vriespunt. Ook kan er mist ontstaan. Overdag breekt af en toe de zon door. Soms valt er een bui. Het is 3 graden in het binnenland en zo'n 7 graden aan de kust.